Deze verslaggever van Omroep Brabant weet wat er ligt. Het is eh, veel oud ijzer, eh, autovrakken, dat soort eh, spul. En dat, dat brandt enorm. Gasflessen ook worden vanaf nou, morgen af en toe wat knallen. Het stinkt ook behoorlijk. Door de brand moest de school in Den Bosch het ventilatiesysteem uitschakelen. En aan het eind van de ochtend werden alle klassen naar huis gestuurd. Ook het cellencomplex van het politiebureau in de buurt is ontruimd. De verdachten die er zaten zijn naar een cel in Eindhoven gebracht. Fitnessketen Basic Fit heeft een dramatisch jaar achter de rug. Het bedrijf maakte 125 miljoen euro verlies. In grote delen van Europa moesten de sportscholen dicht blijven. Op een gegeven moment waren er nog maar 50 van de 900 basic fits open... en hadden 200.000 mensen hun abonnement opgezegd. Voor de tweede dag op rij was het aantal coronadoden in Amerika lager dan duizend. En daarmee lijkt het weer een beetje beter te gaan met de coronapandemie in de VS. Want ook het aantal besmettingen daalde. Op 12 januari was het dieptepunt. Toen werden er bijna 4500 doden op één dag gemeld. Hoe klinkt het als een supergoede schaker zingt over pionnen, openingszetten en eindspellen? Binnenkort weten we het, want er komt een musical van deze serie. Chess isn't always competitive chess can also be beautiful. De Queen's Gambit over een vrouwelijke schaakkampioen was vorig jaar een grote hit op Netflix. De musical komt in eerste instantie in Amerika op de planken. Het weer. Vanmiddag komt soms de zon even tevoorschijn.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 what like, when I like, how I like, joyless. Only you know me. What a waste this Baby steps into my sleeps. Till I get to sorry. I get hysterical, If love is just chemicals, give us something to stop me.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 But when we run through, yeah, yeah. Diamonds on us popping out the sunroof. Red bottoms up on our shoes. Licking off shots like. Mm, mm. But when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah.